Goedemorgen, ik ben Dielke Teertra. Dit is het nieuws van NOS op 3. De WK Voetbalorganisatie geeft toe dat er mensen zijn uitgebuit. We hoorden eerder al verhalen over bouwvakkers... en nu blijkt dat er ook veel misging bij beveiligers. Ze maakten extreem lange werkdagen, mochten geen dagje vrij... en kregen lang niet altijd uitbetaald. Mensenrechtsorganisatie Amnesty is geschrokken. Dat ze eigenlijk uh, ja, grote delen gedwongen werken en eh, gestraft worden als ze hun werk eh, niet willen doen omdat ze te lang werken. Ja, dan valt dat onder de definitie van, van dwangarbeid. De organisatie geeft toe dat het misging bij een paar beveiligingsbedrijven en heeft een streep gezet door die samenwerking. En er is meer WK-nieuws. Sponsoren van het Nederlands elftal reizen eind dit jaar niet naar Qatar. Ze maken zich zorgen over de mensenrechten in dat land. Hoofdsponsor ING gaat nog een stapje verder en maakt rond het toernooi helemaal geen reclame. De bank gaat zich richten op het EK voor vrouwen deze zomer in Engeland. Dat alles duurder wordt, heb je vast al wel gemerkt. We hebben te maken met de hoogste inflatie sinds 46 jaar. Mijn economiecollega Nick Wouters heeft een lijstje met wat er duurder is geworden. Ik noem een aantal producten die meer dan 10% in prijs zijn gestegen. Groenten bijvoorbeeld, koffie, thee en cacao, eh, bier. Maar wat natuurlijk het allermeest gestegen is, is die energie. Voor elektriciteit tik je echt een stuk meer af. En helaas, voorlopig blijft het geld er nog uitvliegen. Het einde van de inflatie is nog niet in zicht. Het wordt een pittig dagje voor minister Hugo de Jonge. Vanaf kwart over tien krijgt hij in de Tweede Kamer vragen op zich afgevuurd... over de mondkapjesdeal met Siewert van Linden. Gisteren bleek uit een hele stapel appjes dat de jongen zich meer met de deal heeft bemoeid dan hij eerder toegaf. En vanaf september staan er op vijf grote treinstations in Nederland automaten waar je je plastic flesje kan inleveren. Door een QR-code te scannen krijg je dan ook meteen 15 cent statiegeld op je rekening gestort. Je kan de automaten straks als eerste vinden in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Eindhoven. Uiteindelijk komen ze op veel meer stations. Het weer wordt zo meteen even droog, maar vanmiddag gaat het weer hard waaien. En dan vallen er ook weer buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt een gaat op 10. Vanaf zondag wordt het mooier. ZFM, verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio komen zware windstoten voor. Hou daar rekening mee wanneer je de weg op gaat. Verder een handjevol files te melden. Ik begin op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Vanaf knooppunt Kooimeer, een file tot aan knooppunt Velzen. Vertraging is daar 15 minuten. Ook is het druk op de A22 vanuit Velsen naar Beverwijk. Voor Beverwijk 3 kilometer file en 10 minuten oponthoud. Dan nog de N203 vanuit Alkmaar naar Amsterdam.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 Het begint meestal vrijdags als het vijf uur is geweest. We gaan met z'n allen dan gezellig op stap. En zingen steeds weer als er een wordt getapt. Dit is nog zeker niet de laatste, want wij gaan door tot is er in de hemel voor iedereen een bier. Je leeft nog steeds op aarde, dus denken wij het hier. Het is nog zeker niet de laatste, we gaan nog langer niet naar huis. Pas als de haar gaat kraaien, doen wij het licht eruit en zingen wij nog dat is de grootste straf. Een week weer keihard werken, je telt de dagen af. Na woensdag gaat het snel en schiet het lekker op. Al heb je dan nog stiekem last van een droge strot. Er is al afgesproken, op vrijdag gaan we weer. Want dan begint het weekend en gaan we weer tekeer. Niet zeuren om een rondje, er wordt gewoon besteld. Na ieder glas dan zingt het hele stel. Dit is nog zeker niet de laatste, want wij gaan door tot boven vroeg. Al is er in de hemel voor iedereen op bier, je leeft nog steeds op aarde, dus denken wij je dier. Dit is nog zeker niet de laatste, we gaan nog langer niet naar huis. Maar zoals de hagel kraaien, doen wij het dichtbij luid en zingen wij nog één keer. in de hemel voor iedereen op hier. Je leeft nog steeds op aarde, Te dus drinken bij je hier. Dit is toch zeker niet de laatste. We gaan nog langer niet naar huis. Pas als de hagel kraaien, doen wij het licht weer uit en zingen wij nog Hello, if I Morgen de hoofdpunten van het NOS-journaal. De sponsoren van het Nederlands elftal reizen eind dit jaar niet naar Qatar voor het WK voetbal. Reden is de mensenrechten situatie daar, zegt onder meer ING, Albert Heijn en de Nederlandse Loterij in De Telegraaf. De inflatie in Nederland is sinds 1976 niet zo hoog geweest. In maart was die 9,7 procent, meldt het CBS. Dat kwam vooral door de stijgende energieprijzen. In Sassenheim en Oegstgeest is geschoten bij een politieachtervolging. De bestuurder van een bestelbusje die verdacht werd van mishandeling... reed in op politieblokkades en toen schoten agenten gericht. Die bestuurder ging er lopend vandoor en die is nu nog spoorloos. En het weer, regen en veel wind, stormachtig langs de kust. In de loop van de ochtend wat rustiger, maar vanmiddag nieuwe buien met hagel en onweer. En het wordt een graad of 11. Ik heb duizend concurrenten voor de aandacht In de hotel, schoolklas, tussen jongens in een pak Maar misschien wat zij wat anders voor vanavond Ja, zij doet super high class, weet alles van finance Heeft een super fine ass en ik loof dat Ja, ze spreekt vier talen, drinkt martinis als water En alleen haar ogen zijn al Kama Sutra Wat moet ik doen, walk van finance Ze heeft een super fine ass en ik loof dat Ja, ze spreekt vier talen, drinkt martini, als water En alleen haar ogen zijn al Kama Sutra Wat moet ik doen, laughing, dancing in the blackness of magic. Get it, have it, bag it, throw yourself on the airplane and fly like magic. No sleep, no chance, no need, forget about it. One life, live free, big dreams, we're all about them. You're finding it, take it lock it in, it's all here. You and me, no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. you finding it, take it, take it in, it's all here. You and me, no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You and me, no one else, nothing else but us right here. You and I no one else, nothing else but you and I. Not a constant, my friend. You can't talk me out of that one again. Yeah, like we gave ourselves the bends to a land I'll never understand it up, or if you mean it, slow it up a little bit just to speed it back up again. Hand me up or sit me down, and I won't ham it up or sit me down with it, brethren. Nothing else but us right now, and I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You're finding it, take it, take it in, it's all here. You and me, no one else, nothing else but us right now and I, and it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You and me, no one else, nothing else but us right here. You and I, no one else, nothing else but you and I. dat ik zei, ik hou van jou. En ik weet, we moeten praten, maar daar ben ik niet zo van. Stel het steeds weer uit tot later, tot het echt niet anders kan. Ik verzamel al mijn moed, kan er niet meer om. hart is kapot speel al maanden deze rol. Ben mezelf al lang niet meer. En je hebt het zelf niet door, maar je speelt het met me mee. Jij bent alles wat ik zoek, maar toch is de liefde weg.